Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Dat heeft het Veiligheidsberaad gisteren afgesproken. Want zoals het nu gaat, werkt het niet. De opvang in Ter Apel in Groningen loopt helemaal vol. Maar mensen die daar zijn opgevangen kunnen vervolgens geen kant op... omdat andere gemeentes weigerden te helpen. De burgemeester van Ter Apel is pissig op zijn collega's. U moet zich voorstellen dat daar per nacht honderden mensen te veel zijn. Dat betekent dus dat we om de havenklap eh, eh, bedrijven kunnen inroepen om bijvoorbeeld de eh, toiletten weer te ontstoppen en te zorgen dat mensen weer de, kunnen douchen enzovoort. het is echt gewoon heel slecht. Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet het gaat behandelen als crisis. En als dat gebeurt kunnen gemeentes worden gedwongen om voor opvang te zorgen. Rusland zal alleen kernwapens inzetten als het bestaan van het land wordt bedreigd en niet vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zegt een woordvoerder van president Poetin. Eind vorige maand zei Poetin dat hij legerafdelingen met kernwapens op scherp zou zetten. Dat werd gezien als een verkapt dreigement. De bezweten shirts van spelers van het Nederlands elftal hebben op een veiling voor Oekraïne meer dan een halve ton opgeleverd. De kleding werd afgelopen zaterdag gedragen tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Denemarken. De shirts van aanvoerder Virgil van Dijk en Frankie de Jong brachten het meest op. Misschien heb je ze afgelopen weekend wel voorbij zien komen. Foto's van een peperdure Lamborghini die in puin werd gereden op de A28 in Overijssel. De bestuurder en de eigenaar zat gisteren aan tafel bij talkshow Jinek om erover te vertellen. Want hij vindt dat hij niet eerlijk is behandeld. Ik voelde me bijna, want ja, dat, is, dat weten jullie allemaal denk ik. De wet van social media. Eh, je wordt als crimineel beschuldigd. Eh, is dat zo? Nou ja, ik heb sommige dingen zit ik dan te lezen. Dan denk ik, mijn god, ik had beter dood kunnen zijn. Hij heeft van alles voorbij zien komen. Dat hij wel gevaarlijk zou hebben gereden of dronken achter het stuur zat. Maar dat was op het moment van de crash niet, zegt hij tenminste. Hij reed over een hobbel en maakte een stuurfout. En hij hoopt dat mensen wat minder hard zullen oordelen. Het weer nog. Lokaal kan het mistig zijn. In het zuiden blijft het vandaag bewolkt met af en toe regen. En het wordt 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Baarn en Hilversum-Noord 4 kilometer...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 Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer. zeg ik jou dat het over is. Ik speel al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg wat ik moet.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 Rusland zal alleen kernwapens inzetten als het bestaan van het land wordt bedreigd... niet als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin gezegd in een interview op de Amerikaanse televisie. In het eerste coronajaar zijn vaker Nederlanders met een migratieachtergrond overleden... dan mensen met een Nederlandse achtergrond, meldt het CBS. De sterfte was het grootste onder Marokkaanse Nederlanders. De veiligheidsregio's willen dat het Rijk gemeenten gaat dwingen om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Dat is gisteravond duidelijk geworden tijdens het Veiligheidsberaad.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 Down the road I go I go. Down the road I go. Darling on walking out. When that, that train roll up and out, I come walking Come Ben ik zie geen volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn.